Tip about the way you walk. A contact sport. Let the neighbors talk. Deeply dippy, I'm your Superman. I'll explain. You're my lowest lane. Oh, my love. I can't make head nor tail of passion. Oh, my love. Let's set sail for seas of passion Spanish eyes, Sierra smile, legs that go on for miles.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 Tenminste 14 mensen raakten gewond. In Friesland raakten vandaag 4 mensen gewond doordat een man van 92 op een groep inreed. Dat gebeurde tijdens de fietselfstedentocht. De hoogbejaarde automobilist reed van een parkeerplaats weg, wilde remmen, maar trapte per ongeluk op het gaspedaal. Op de IJssel bij het Gelderse Doesburg zochten hulpdiensten afgelopen middag en avond tevergeefs naar een jongen van 17. was eerder op de dag overboord geslagen van een binnenvaartschip. Morgen bekijken de hulpdiensten of verder zoeken nog zinvol is. Door de stroming in de IJssel is de kans klein dat de jongen nog wordt gevonden. In Irak is een parlementariër vermoord. Het slachtoffer is lid van de Irakia-beweging van ex-premier Alawi. De man werd doodgeschoten in Mosul, zo'n 350 kilometer ten noorden van Bagdad. Het is de eerste moord op een parlementariër sinds de verkiezingen in Irak op 7 maart. De beweging van Alawi kwam toen als grootste uit de bus. De formatie van een nieuw kabinet is nog altijd aan de gang. De VS gaat een marineoefening houden met de Zuid-Koreanen. Waar precies wordt geoefend is niet duidelijk. De oefening houdt verband met de aanval op het Zuid-Koreaanse marineschip eind maart. Volgens Zuid-Koreaans onderzoek werd het schip geraakt door een Noord-Koreaanse torpedo. VN-chef Ban Ki-moon zegt dat er overweldigend bewijs is tegen Noord-Korea... en dat hij een gepaste reactie verwacht van de VN-veiligheidsraad. De woonboulevards en attractieparken hebben vandaag naar eigen zeggen veel bezoekers getrokken. Alexandrium Woonmol in Rotterdam ontving zo'n 9000 bezoekers. En Woonmol Villa Arena in Amsterdam ruim 6000. Ook de meeste attractieparken melden hogere bezoekersaantallen vanwege het mooie weer. Zo trokken Hellendoorn, Duinrel en de Apenhul meer bezoekers dan vorig jaar. De Efteling juist minder. Het weer, het koelt af tot zo'n 8 graden.